Je bent een massadonor wanneer met jouw zaad meer dan 25 kinderen worden verwekt, vertelt deze advocaat. 25 kinderen per donor, daar zit geen woord Spaans bij. Er is geen juridische discussie over mogelijk. Dat mag je niet overschrijden. En als jij dat oprekt tot 25 gezinnen, dan ga je veel te veel kinderen per donor donor produceren. Want het is echt heel productiegericht hoe zo'n kliniek dan doet. Nou, donoren kunnen naar de rechter stappen. Die donor die eh, gaat naar zo'n kliniek met het idee om mensen te helpen. En er wordt gewoon ongelooflijk misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zo'n donor dan heeft in zo'n arts. Dit is een arts, hè? Dit is niet iemand die in zijn schuur staat te hobbyen. Dit is een arts in een medische instelling die op zo'n manier met mensenlevens omgaat. De kinderen zijn nu acht jaar of ouder. De meeste hebben nog geen contact met hun donorvader. Dat kan pas vanaf hun zestiende. De val van het kabinet heeft de tegenstellingen in het land alleen maar vergroot. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS heeft laten doen. Zo zijn VVD-kiezers verdeeld over de vraag of hun partij nog een keer met de PVV zou moeten samenwerken of niet. En waar de meeste mensen de schuld van het klappen van de regering bij Geert Wilders leggen... vinden PVV-kiezers juist dat de linkse oppositie, de media en NSC daarvoor verantwoordelijk zijn. De meeste Nederlanders vinden trouwens dat de woningmarkt het belangrijkste onderwerp bij de verkiezingen zou moeten zijn. Die zijn op 29 oktober. En mij niet bellen, al dus Trump tegen Elon Musk. Die twee zouden eigenlijk telefonisch hun ruzie uit gaan praten, maar dat gaat niet door. De president heeft volgens het Witte Huis geen behoefte aan een gesprek met Musk. Ze waren een tijdje geleden nog BFF's, maar daar is niks meer van over, zegt verslaggever Simone Tukker. Trump die zegt dat hij per direct alle contracten tussen de overheid en de bedrijven van Musk wil stopzetten. En Musk zegt daarop dat SpaceX stopt met het vervoeren van astronauten naar het internationale ruimtevaartstation ISS. En dat heeft grote gevolgen voor de Amerikanen in de ruimte. Donald Trump zou er ook over nadenken om zijn eigen Tesla weg te doen. Het weer buien en tussendoor ook wat zon. Het is 16 tot lokaal 21 graden. Ook dit Pinksterweekend is het wisselvallig en vrij fris. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, vooral vertraging op de A10, maar ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag moet je even geduld hebben tussen Schiphol en Roelevarensveen.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 Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn vandaag zeker 20 Palestijnen gedood... melden Palestijnse media en de lokale autoriteiten. Bij een aanval in het zuiden zouden mensen zijn geraakt... bij een oplaadpunt voor mobiele telefoons. Ook dinsdag zijn er acties op het spoor. Vanwege een regionale staking rijden er dan geen treinen in een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland en ook in een deel van West-Brabant niet. Het weer dan de buien die nu nog overtrekken verdwijnen vanavond. Temperatuur daalt naar een graad of 11.